Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen in Irak zijn verrassend gewonnen door het seculiere blok van oud-premier Alawi. Zijn partij krijgt twee zetels meer dan de Sjiïtische partij van zittend premier al-Maliki. Die heeft al laten weten dat hij de uitslag niet accepteert. Daarmee legt hij een oproep van VN-gezant Melkert naast zich neer. Die zei dat de uitslag geloofwaardig is en riep alle partijen op om de uitslag te accepteren. De PVV komt niet in het college van BNW in Den Haag. Volgens informateur Staal wil de PVV niet onderhandelen over het hoofddoekverbod. PVV-fractievoorzitter Fritsma vindt dat de schuld ten onrechte bij de PVV wordt gelegd. Volgens hem wilde de grootste partij, de PvdA, niet onderhandelen op terreinen als veiligheid en lastenverlichting. Het kabinet wil een eind maken aan onredelijk hoge incassokosten. De bedoeling is dat de incassokosten straks een percentage worden van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro. Het ministerie van Justitie geeft als voorbeeld dat bij een onbetaalde rekening van 1000 euro de incassokosten niet hoger mogen zijn dan 150 euro. In Willemstad is de nieuwe regering van de Nederlandse Antillen beëdigd. Het is het tweede kabinet van premier de Jong Elhagen en is bijna identiek aan het vorige kabinet. De belangrijkste taak is het ontmantelen van de Antillen. Op 10 oktober gaan Bonaire, Saba en Sint-Eustatius verder als gemeentes van Nederland. Curaçao en Sint Maarten worden autonoom. Koningin Beatrix heeft in Valkenburg aan de Geul het jubileumjaar van de VVV officieel ingeluid. Valkenburg was 125 jaar geleden de plaats waar de deuren van de eerste VVV van Nederland opengingen. De koningin liet 3000 ballonnen op, opende een expositie op de kasteelruïne in Valkenburg en woonde een concert van André Rieu bij.